Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. In het zuiden van Iran zijn meer dan 100 mensen dood na twee explosies. Dat gebeurde in de buurt van een begraafplaats waar net een herdenking aan de gang was. Mensen waren bij elkaar gekomen om een Iraanse generaal te herdenken... die vier jaar geleden door een Amerikaanse raket was gedood. De generaal was een van de belangrijkste mensen van de revolutionaire garde. Dat is een belangrijke club in Iran die onder meer hard optreedt... tegen mensen die het niet eens zijn met de regering. En wie er achter die explosies van vanmiddag zitten, dat is nog niet duidelijk. Er wordt steeds meer gejat bij de Jumbo. Het afgelopen jaar werd er voor ruim 100 miljoen euro aan spullen meegenomen. Bij de Jumbo denken ze wel te weten hoe dat komt, vertelt mijn economie collega Roeland. Ze sluiten ook zeker niet uit dat het wel iets te maken heeft met die zelfscankassa's... die natuurlijk in heel veel supermarkten er in de afgelopen jaren bij zijn gekomen. Dat speelt uh, nou, naar alle waarschijnlijkheid toch wel een rol. Hè? Dat kan, kan betekenen dat mensen, nou ja, toch om het zo maar te zeggen, zelf voor kunnen kiezen om wel eens, iets of niet eh, te scannen. Jumbo zegt nu maatregelen te nemen tegen al die diefstallen. Bijvoorbeeld meer camera's plaatsen in de winkel of de zelfscankassa's weghalen. Een bijzondere bevalling is Split in Kroatië. Daar is een tweeling geboren op een wel heel opvallend tijdstip. De ene baby kwam 1 minuut voor 12 in 2023 ter wereld en haar zusje 1 minuut later in 2024. En de baby's zijn hartstikke gezond. En de straten in Zeewolde in Flevoland zijn weer spik en span. Jongeren zijn daar druk bezig geweest met het opruimen van vuurwerk. Dat was blijven liggen. Voor elke volle vuilniszak kregen ze van de gemeente 1 euro. Gisteren konden ze alles weer inleveren en werden de centjes eerlijk verdeeld. Of nou ja, eerlijk. Je hebt aardig wat eh, geld binnengehaald, ja, hè? Klopt, ja, klopt. Zeker. Hoeveel? 140 zakken. Dus eh, ik krijg 100 en mijn broertje 40. Oh. <laughs> Waarom is dat? Ja, nou zeg maar, ehm, ik deed al het werk en eh, ja, het meeste werk dat loont toch? Oh, en heb jij dan niet heel hard je best ook gedaan? Ja, ook wel een klein beetje. Ja, gewoon eerlijk verdiend dus. In totaal zijn er ruim duizend vuilniszakken met vuurwerktroep ingeleverd. Heb ik nog wat weer voor je. Er trekken flink wat buien over. Soms zelfs met onweer of hagel. Vanmiddag nog een graad of 12.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 The way you smile, they fall, smile. Only you I want. Every other guy they lie, you know. Every other man they lie, you know. See go, you know. shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright, cause I'm gonna have to ride it tonight. All my girls at the party, look at that body, shaking that thing like you never did see. Got a nice package, alright. Edit. Four, three, two, one. coolest reindeer of all. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose.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 Het aantal doden als gevolg van twee explosies in het zuidoosten van Iran loopt steeds verder op. Inmiddels zijn volgens staatsmedia zo'n 100 mensen omgekomen. In Alaska is een ijsbeer doodgegaan door de vogelgriep. Het vogelgriepvirus komt vooral voor bij pluimvee, maar treft ook steeds vaker zoogdieren. Het weer, veel buien met tussendoor opklaringen bij 10 tot 12 graden. Morgen weer veel regen, maar dan is er ook wel wat meer zon te zien. De temperatuur ligt dan tussen de 5 en 9 graden. smiled at me But all that I could say was just hello sir misery.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 The man with the mistletoe mustache. He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss. A man with the mistletoe But the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware, beware of the man with the mistletoe mustache.